Ja. Radio 501. Is Radio 501. 501. Dit is donderslag op donderdag bij helder hemel. Het is vandaag 14 november 2013 en dit is aflevering 187 van donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Een nieuwe donderdag, een nieuwe donderslag. Weer een weekje voorbij. Hartelijk welkom. Dit is weer een gloednieuwe donderslag. En ik ben ook vanmiddag weer bij jullie van thee tot bier. Nou, laten we eens even kijken wat we vandaag hebben in deze donderslag. En eh, ik geloof dat we hier een lekkere stapel hebben hoor. Vandaag heb ik in ieder geval aandacht eh, voor het album Dirt on My Tongue van Joe Harmon. En eh, natuurlijk heb ik vlak voor bier een concertagenda en nieuwe muziek vers van de platenpers. En vandaag ook weer traditiegetrouw een, nieuwe donderdisc. En die komt in de tweede uur van Donderslag langs. Om ongeveer tien over twee ga ik bellen met Rob Licaar. En dat doen we natuurlijk iedere week. En dan komt weer aan de telefoon. En dan gaat hij weer van alles vertellen over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier in de twee uur van Donderslag. En ik ben weer zeer benieuwd wat zijn platenkeuze zal zijn vandaag. En dat gaan we straks allemaal horen. En ook Theo Friet is er weer bij. En hij is er met een nieuwe blablablog blog om half drie. En ook deze week gaat er op internet weer een hardnekkige rug rond. Theo schijnt daar de P in te hebben. En wat heeft Theo nu weer op zijn bord? Hoe ranzig is dat nu weer tussen 7 en 9? Het is een gerucht hè, hoe het precies in elkaar zit hoor je straks om half 3. Want dan gaat Theo het uitgebreid vertellen. En je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar rogierradio 501nl Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd Op Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD 501 en op Twitter met dezelfde naam RVD 501. Zo, en dan zijn we nu eh, eindelijk aangekomen bij de eerste plaat van Donderslag. En dat is de donderdisc van vorige week, zoals altijd. En die heet You're Nobody Till Somebody Loves You van James Arthur. Oeh, die van Dies weet ook alles van de ziek, weet je. Maar dat ga je allemaal willen weten, jongen. hey, die van Diesveld, die deed best wel lekkere muziek. Love don't we're falling down, but I'm loving how it tastes. I look around for desire. Tangerine, Younger Than I'm Now. Sorry to the ones I've never known. Sorry that you haven't seen me grow. Sorry for the song I never wrote before. Mm-hmm. From the north to the deepest south, to all the people. in the past. Sorry for the things we've never had. Sorry that the road. het is weer uh, eventjes na tweeën. En dan heb ik eh, Robrika weer aan de lijn. Want hij heeft weer een eh, keuze gemaakt. Een fabuleuze platenkeuze. En dan gaat hij wat tips en hints van oplichten. Tips van de sluier moet ik wel zeggen. Die gaat hij oplichten, ja. Hallo. Goedemiddag. Ja, ik was nog even achter mijn computer bezig. Ja, dat hoor ik, ja. Want ik was wat aan het inkloppen. Ja, maar dat klopt niet. Nee, ja. Dat klopt wel. Nou, ik dacht van niet, maar... Hoorde je het niet? Ja, ik hoor het wel maar dat klopt niet. Oh. Ja, nou goed. Ehm, eh, goedemiddag. hè? Ja, ik zie dat. Goedemiddag, zei ik net. Dus, hè, dus laten we even opnieuw beginnen. Uh, je hebt een eh, fabuleuze plaatkeuze vandaag te doen. En daar heb je wat tips en hints voor, voor de luisteraars. Ja, die was ik net aan het inkloppen. Nee, dat klopt niet. Nou, gaan we weer opnieuw. Oh, pardon. <laughs> nee, alle gekheid op een stokje. Je zit natuurlijk nu in donderslag. Ja. Ik ga, ik ga het even, ik ga even, ik zit even te bedenken wat ik... Um, ehm, Erover zal zeggen? Wat ik zal zeggen, ja. Want het is... Eh, is het weer een moeilijke? Nou, nee, dat is het juist. Hij is waarschijnlijk te makkelijk. En dan, als ik dan een tip geef... Ja. Dan weet iedereen het meteen. Dus ik zit even te denken, wat voor hint? Wacht even hoor. Um, Geen dwaalspoor, hè? Wacht even. Ehm, nee, ik wacht niet. Um, Nee, ik kan... Nee. Wat? Nee. Je gaat geen tip eh, doen? Wacht even. Ehm, ehm. ja, dat is de tip zeker alweer. Ja. Hm. Is het Engels? Amerikaans. Amerikaans, dus Engelstalig, maar uit Amerika. Is het een band of een zanger of een zangeres? Een band. Ja. Een jonge band of een oude band? Ik bedoel, jong bekend of oud bekend? Um, is ze stonden links nog in de hitparade. Oké, dus... Eh, ze... En eh, de, de, leeftijd van de mensen is niet zo heel oud hoor. Okay. Geboortejaar uh, begin 80. Oh, dat is inderdaad niet zo oud. Mhm. even, even wachten, zei je. Dat ze geboren werden, hè? Ja, maar je zei even wachten. ja, ja, ja, wacht even. Als, als hint, ja. Mm, mm, mm. je ziet het ook wel in de cafés soms. Wat Even wachten, De, de naam van de LP. Oké. Ziet ze soms al in de cafés, ja. Ja, iets van uh, volledige... De country cafés wel. Een eh, volledige tapvergunning of zo. Country eh, cafés. Of, of verboden te roken. Dat zie je overal. Country cafés, ja. country? Saloons misschien wel eigenlijk. Zullen we het country noemen in plaats van country? Denk ik. Saloons, ja. Nou, ik ga nu maar eventjes een plaatje draaien voor, voor jou. Ik heb hier een cd in mijn hand. Die heet Harvest Moon. Zeg je dat iets? Ja. Harvest Moon, ja. ja. Nou, daar mag jij een nummer van kiezen. En dat ga ik dan nu draaien. Oh. En dan kan je kiezen uit, eh, even kijken, Unknown Legend, From Hank to Hendrix, You and Me, Harvest Moon, War of Man, One of These Days, Such a Woman, Old King, Dreaming Man en Natural Beauty. Doe maar Unknown Legend. Unknown Legend? Ja. Nou, die ga je dan nu horen en dan spreek ik je straks om half bier. Tot somewhere on dit nummer en over wie hij het heeft, dat weet ik nog niet. Het gaat over een vrouw met lang blond haar die rijdt op een desert highway. Dus ergens midden in de woestijn op een Harley Davidson. En ze is een unknown legend for her time. Ik zou niet weten over wie het heeft. Dit is Tina Turner. Het nummer heet Private Dancer. Private Dancer, een nummer geschreven door Mark Knopfler van Dire Straits. En hij vond zelf dat hij dit niet kon zingen, dus uh, kon Tina Turner. Eh, ja, Tina Turner. Well, I'm just a bartender. I don't like my work, but I don't mind the money at all. See lots of bad cases. lots of sad faces folks with their backs to the wall. Well, I need four walls around me to hold my life, to keep me from going astray. And a honky tonk angel to hold me tight, to keep me from slipping. And I'm thinking about where I'd rather be. But I burned all my bridges, I sank all my ships, and I'm stranded at the edge of the sea. can watch you fall down on your knees. I can close down this bar. I can gas up my car. I can pack up and bail in my keep. But I need four walls around me to hold my life, to keep me from going. astray. And a honky tonk angel to hold me tight and keep me from slipping away. To keep me ben Taylor die zong een, nummer van zijn vader James Taylor. Het heet Bartender's Blues. Yeah. En nu tijd voor The Wolf Crumbling Heart van een laatste cd. 501. Blabberblog. Blog van Theo Verriet. Blog.nl, 14 november 2013. Dat doe je op een B. Het wordt er toch niet veiliger op met al die borden? Hier mag je 100, daar 130, daar 120, maar alleen tussen 7 en 7 uur s'avonds. Daar 100 tussen 8 uur s ochtends en 8 uur s avonds hier 50, daar 30, soms 80. Hier mag je in, daar niet. Hier alleen naar rechts, juist niet rechtdoor. Dit is één richting, hier niet stoppen, daar niet parkeren. En dan die nieuwe borden. Verboden te twitteren, verboden te facebooken, verboden te sms'en, verboden te whatsappen en verboden te instagrammen. Je wordt er toch helemaal horendol van? Als ik met mijn iPhone achter het stuur zit te pielen, kan ik echt niet meer op de weg letten. Mailen mag wel toch, vraag ik me dan af. Telegraaf-app lezen mag. Nu.nl checken mag. Een foto maken mag ook. Ja, dat mag. Maar dan niet met Instagram natuurlijk. De aandelenkoersen controleren, dat is ook geen probleem. En een filmpje kijken mag ook, zolang het maar niet op YouTube staat. En niet op Facebook of Instagram. Maakt me gek! Hier wordt het verkeer toch niet veiliger van. Even verderop staat een bord met de tekst: Social media doe je op een P. Ik parkeer meestal op een P. Anderen hebben er seks of proberen een lift te krijgen. Mensen die social media doen op een P ken ik niet. Maar goed, dat wil niet zeggen dat het niet voorkomt. Je kunt het zo ranzig niet bedenken of het gebeurt. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501 501 The Heartbeat of internet radio. Johanen die heeft... Oh, wat toegeschreeuwd. Johanen die heeft een debuutalbum uitgebracht. Van het album Heartstring. En straks in het tweede uur vertel ik iets meer over Jo Hartman. You've been calling me again three times today. But I don't know solution to our problem. Babe. so soon tweede uur iets meer van haar. Bob Dylan, Times Are A-Changing. Come gather around people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or oh, the times they are a changing. Some writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. naming was the loser. Now will be later to win, for the times they are a changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in do lock up the hall, for he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a changing. mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For oh, the times they are a changing. the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a changing. Ja, de tijden veranderen steeds. En eh, Bob Dylan zong er in de jaren 60 over, maar hij heeft me steeds gelijk. Dit is Anna Soldaat, On My Way. Crystal ball, keep rolling on. I don't want to see the things to come The early light, has scared the night. something tells me up and down, and I am back in shape. Third floor's the crowd. Paul, George en Ringo. En vandaag speelden zij voor jullie Hello Goodbye van het album Magical Mystery Tour uit 1967. En het is de geremasterde versie uit 2009. This is Radio 5 your number one Your number one station. Rowan Heze. Eh, die heeft een album uitgebracht en het heet Hemel op Aarde. En van het album is dit Door Min Schuld. In de kerk met alles de houten Baltica. Mijn knieën zien niet om te zit onder rood De communie hier begin, de kerk met rode wien. Ik luister naar Latijnse zin, ik sta naar het gordijn. Want iedereen in het zuid, iedereen die wet van ons twee, iedereen in het huur van binnenbroek. Allemaal door mijn school. Allemaal door mijn school. Allemaal door mijn eigen grote school. Verlos ons van het kwade aan als ik o zing, begint het wonder van Ossa elke keer opnieuw. Nog maar en wees gegroet en dan nog maar onze vader. Ik zie uw ogen de stem die van binnen roept, alle door mijn schuld, alle door mijn eigen de schuld, allemaal door mijn schuld. Allemaal door mijn schuld. zou het afgeleid zijn van de eh, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Het is natuurlijk een hartstikke katholiek daar in eh, Limburg. Dus daar zou het best vandaan kunnen komen. En het, nummer staat op het album Hemel op, ha op aarde. Hemel op aarde, de liedjes. Zo is de officiële titel. Ringo Starr die heeft samen met Paul McCartney ook een plaat eh, opgenomen, een nummer opgenomen op de plaat I Not. Dat is een album van Ringo Starr. En het nummer dat heet A Walk With You. love me tender tried to explain flew by you. What can I do with a heart of steel? I would impart what I've come to feel. Love is the answer. deze week. De Radio 501 laat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Wake is good night, it feels like punching a clock when you say how was your day? It feels like you're wasting hours away, afraid to be on your own, but you're better off alone, Be alone together. You don't know. doesn't sound right Voor jou van deze week is tot vrijdagavond 9 uur Alone Together van Uncontrollable Urk. En Armin Tannega maakt zoals gewoonlijk morgenavond in zijn wekelijkse show On The Rocks weer een gloednieuwe plaat voor jou bekend. En dat doet hij zoals iedere week even na negenen. On The Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501.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 Doe ook mee. Ga naar vriendelijkverkeer.nl, een initiatief van de Fietsersbond. De brandweer vraagt uw aandacht voor het volgende. Uit recent onderzoek is gebleken dat brandgevaar te herkennen is aan een specifiek geluid. De brandweer heeft daarom een site geopend, brandtest.nl, waar u zelf uw huis kunt onderzoeken op brandgevaar. We laten u nu het geluid van brandgevaar horen. Herkent u dit geluid? Ga dan direct naar brandtest.nl. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Het is nu drie uur. Drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio Is Radio 501. Donderslag. Donderslag. Donderslag. Op donderdag. Oh, de hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. slicks back his hair. He's heading out for the night. fashion. His pants are way too tight. a full-time fool. Band stops playing, no more dancing. Won't you play me just one more song? Back at the table, seats are all empty. ze allemaal welkom in de tweede uur van Donderslag. En uh, voor als je net inschakelt, je luistert naar Donderslag aflevering 187 van 14 november 2013. In de tweede uur heb ik straks de donderdisc. En we hebben aan het begin van uh, donderslag met Rob Kaan gesproken over zijn fabuleuze platenkeuze. En welke keuze dat is, dat hoor je straks om half bier. En ik heb voor jullie ook weer een nieuwe concertagenda. Eh, blijf lekker bij tot bieruur. En straks na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren tot 24 uur vannacht.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 Ik startte dit tweede uur van deze donderslag met muziek van Buddy Whittington... die samen speelt met Dr. Who en Friends... En dat nummer heet eh, Fulltime Fool. Ik eh, heb twee weken geleden ook deze track gedraaid. Maar een beetje promotie, dat mag wel even in donderslag. De, even kijken, wat heb ik nog meer? Eh, je hoorde, ja, dat moet ik even vertellen. Je hoorde Buddy zingen en gitaar spelen. En dat is afkomstig van het nieuwe album van Dr. Who Friends... dat twee weken geleden in Texas werd gepresenteerd. En het album heet Hanging Out with Dr. Who... at Texas Blues Project Volume 4. Nou, dan ben ik geloof ik helemaal compleet. De donderdis die komt er zo aan met eerst prachtige muziek van Joe Harmon. En ze heeft een prachtige cd uitgebracht met de titel Dirt on my tongue. En ze komt uit Engeland en wordt door de Britse pers omschreven als het beste bluestalent uit de UK. Uh, eh, Joe Harmon is de blues gaan zingen door Rita Franklin. En eh, ik heb voor jullie van haar nieuwste album Underneath the River. Hey, die van Liesveld, die deed best wel lekkere muziek. Left your home in the country. Lonely as you left me. When you sped off that day. You were twisted as a crook, but you said you loved me. So I knew I had to find you, babe. Find you on the vandaag tot middernacht Getaway van Pearl Jam van de nieuwe album Lightning Bolt. is. En nu Daniel Lauwhuis Ayu verkleden als Scorp. van het land. En uit het zuiden van het land, dan kom je al heel snel in België terecht. En uit België komt Cela Sue. En die heeft ooit een nummer geschreven en op de plaat gezet onder de naam Crazy Vibes. I was never really into music Till I was about nine years old now. I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Oh, cause today, oh, I'll show ya. I'll show ya. I, oh, until the fire go crazy. Until the fire go crazy. I was always on the run, I tell ya. It was not an easy road things in life for show. Sure. Oh, oh. flying België vandaan. En dan gaan we naar het noorden toe. En dan komen we vanzelf weer de grens over. En dan komen we in Nederland richting Rotterdam. En daar komt de kick vandaan. Van wie hij was en wie hij is, is het nummer van hun laatste cd. heette ze. Ze zingen tegenwoordig in het Nederlands. Vroeger zongen ze in het Engels en toen heette ze The Mad. De band uit Rotterdam. En die grijpt terug naar de jaren 60 qua stijl muziek. En in die jaren 60 eh, opereerde ook de Spencer Davis Group. En dit is het nummer van hen en dit heet Gimme Summer Lovin'. Deze groep Group met Stevie Winwood achter het orgel en achter de microfoon. Dit is Joe Cocker, Hard Knox. classes in what I wanna be. They didn't offer manhood, responsibility. Had to learn it the hard way, earn my degree in the streets. Graduated from hard knocks. I got my education in hard knocks. Getting in and out of situation. the bruises to prove it. Hard knock. Canvas to the ceiling without feeling the burn. And I ain't got nothing that I didn't hurt. Chasing that dog. and the bruises to prove it. Hard nuts, got the right and the reason to choose it. Hard nuts, out on the street. Hard nuts, had a real good teacher, never missed a line. That's right. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. That's right. Oh, yeah, yeah, yeah, Something. I graduated from hard knocks. I got my education. hard knocks. Getting into that situation. hard knocks. Got the bumps and the bruises to prove it. De platenkeuze van Rob Ricard. Luisteraars, het is inmiddels half bier en dan is het tijd voor de fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard. Hij heeft al wat hints en tips gegeven in het eerste uur. En dan ging het over eh, even wachten en een uh, saloon en country. Een, eh, een jonge band, nou niet de oude band, maar wel een Amerikaanse band. En dat gaat hij nou allemaal uh, ontsluieren. Goedemiddag wederom. Ja, de mist trekt op. Ja, is dat zo? Dat ben ik aan. Ik ben aan de mist aan het trekken. Oké, Dikke mist? Of, eh? Dikke mist, ja. Oh, dikke mist. Mm. Dat duurt dan wel even, dat trekken dan. Ja. Of blaas je het in één keer weg zo? Ja, ja. Hier ga ik verder niet op in. Ehm, <laughs> ja. Dus het nummer is Wait For Me. Even wachten, zei je. Ja. De, eh, even wachten, dat is eh, Wait a Moment. Ja, dus het moet ook niet te makkelijk zijn, hè? Oké. Dus ik heb nu gezegd hoe het heet. Wait For Me of Wait On Me? Voor. Voor. For Me, Wait For Me. Weet je al wie het is? Nee. Hm. Als ik nou zeg mechanical De wie? Mijn bull. Spreek het wel goed uit? Ja. Nee. Zo'n kunststier. Oh, zo'n kunststier. Die, die, die op moet blijven zitten. Ja, ja, die eh, begint te wippen en te springen en te doen, ja. Weet je een bel? Nee. Ja, zo'n stier ken ik wel. Oh, nou oké. Nou, dat wordt, die, die wordt het dus. Dus dan kan ik hem nu aankondigen. uh, hoezo, die wordt er dus? Dat zeg ik net. Wait For Me van de LP Mechanical Bull. Oh ja, nee, dat album ken ik niet. Nou zeg. Nee, en van welke band? Echt wel. Uit Nashville. Ja, maar welke band? Grammy-winning American Rock Band. Van Nashville, Tennessee. Ja, maar is dat ook de naam van de band dan? Nee, Kings of Leon. Oh, Kings of Leon. Ja, weet ik veel. Nee, ja, dus. Kings of Leon ken ik wel, maar... Eh, maar niet de band en niet het nummer en niet de LP. Nee, nee, nee. Ik heb helemaal niks van Kings of Leon. Oh, uh, hoe kun je hem dan draaien? Ja, omdat ik hem... Uh, eh, dat krijg je net van Anna door. Weet jij, oh. jij hebt hem opgestuurd en ze hebben hem in de database voor me klaargezet. Oh, op die manier. ja, onder nummer 2013 1142. En dan uh, eh, Rob Ricard erachter, jouw naam. Dan is het goed. En, en dat, dan weet ik nog niet welke track het is. Maar die start ik dan. En dan hoor ik eh, automatisch hoor ik dan eh, Kings of Leon. Nee, nou, dan is het dus, goed. Dan oh, gaan we aankondigen. Gaan we kijken of het die juiste track is. het is nu tijd voor Kings of Leon met het nummer Wait For Me van de LP Mechanical Bull uit 2013. Oké, spreek je volgende week weer. Dag. De platenkeuze van Rob van Rob Kings of Leon. Van hun nieuwste album. En, uh, eh, toch wel een mooi nummer hoor. Rob, dat was weer een goede keuze. Dat kunnen we nu wel weer vaststellen. Ik eh, ga een plaat draaien gewoon omdat ik er zin in heb. En dat is van Paul Simon. Ik heb hem al een tijdje niet meer gehoord en ook zelf niet meer gedraaid. Maar vandaag weer wel. Ik ga het doen. Dit is Graceland. van bier. En eh, dan is het programma straks ten einde. Maar we draaien nog eens muziek. Dit is Venus van de groep Cresip. Die heeft het op de plaat gezet. En er staat op het album The Best Of. En dit is de live versie. uit het album Best Of.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 Op zaterdag 23 november treedt Grupo Sportivo op in Zoetermeer op het podium van de Cultuurboerderij. De zalen is open om half acht en de aanvang is half negen. De support act is de Heek Idiots. Op zondag 24 november heb ik drie concerten voor jullie. Als eerste komt op 24 november Status Quo naar de Hallen in de Bosch. En de aanvang is kwart voor acht. Dan komt op 24 november Danny Bryant in café Willemina in Eindhoven. En dan de laatste van 24 november. En dat is een concert van Beth Hart in de Oosterpoort in Groningen. En Beth Hart komt ook nog in Paradiso, maar dat is uitverkocht. En of de Oosterpoort is uitverkocht, dat weet ik niet. Dan moet je eventjes gaan controleren op het internet. Op 27 november kun je naar een albumpresentatie van Celine Cairo in Paradiso Amsterdam. Aanvang is half tien. Op zaterdag 7 december is de finale van de grote prijs Singer-Songwriter in Paradiso Amsterdam. De voorverkoop is op 2 november begonnen. En op dezezelfde avond is in de Melkweg Amsterdam de finale van de grote prijs Hip Hop. Meer informatie www.groteprijsvan.nl op vrijdag 13 december treedt de Britse bluesband De Hoax op in de cultuurboerderij in Zoetermeer. De zaal is open om half acht en de aanvang is half negen. De support act is wel hang hard. Op vrijdag 27 december staat Jan Akkerman en Friends op het podium van Cultuurboerderij in Zoetermeer. Hij speelt die avond in de Jupilerzaal met onder andere Bert Herink, Brownhill en Elko Gelling. Eh, de zaal is open om half acht en de aanvang is half negen. Op zaterdag 28 december kun je naar de laatste avond van de tour van de groep Kajak. Ze spelen in de Jupilerzaal van Cultuurboerderij Zoetmeer en de aanvang is half negen. Op zondag 16 februari 2014 treedt Susan Vega op in Paradiso Amsterdam.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 stuur die informatie dan naar roghiereradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. En die is van Suzanne eh, Vega. En zij speelt op 16 februari in Amsterdam. En dat laatste nummer heet Marlene on the Wall. Dit is Radio 501. Even if I am in love with you, all this to say, what's stick to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. While Lena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Well, I walked to your house in the afternoon by the butcher shop with a sawdust room. Don't give away the goods too soon is what you might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall. Her mocking smile says it all she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. from the wall vacant smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. with you. All this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. While Lena watches from the wall, her mocking smile says it all. She covered the rise and fall of every man who's been here. But the only one here now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing, changing, changing, changing, changing. Marlena watches from the wall. Her mocking smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier donderslag op donderdag. Oh, helder hemel! Donderslag. Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. Zo zit weer op. Ik ga zo de apparatuur uitzetten. Het is bijna 4 uur, namelijk hier in Studio 11. En dan gaan we er dus zo mee stoppen. En dan is deze donderslag 187 ook weer helemaal klaar voor de eregalerij van de Oude Glorie. En we schakelen om 4 uur over naar Studio de Bierkaai. En daar vandaan hoor je de rest van de Radio 5 daverende donderdag tot spookuur. <laughs> Je kunt me weer e-mailen, dan stuur je daarvoor een e-mail naar rogierradio Alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio en op Facebook. En je vindt Radio 501 op Facebook onder de naam Radio 501. Ja, aan elkaar hoor. Radio 501. En ga er even heen en klik op like. Ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD 501. En je kunt deze hele uitzending en ook eh, alle andere uitzendingen trouwens van Radio 5 terugluisteren of downloaden via uitzending gemist op wwwradio En ja, het eilt een beetje na, dus ik weet niet of ze altijd op tijd weer eh, klaarstaan voor jullie. Maar houd even in de gaten, er komt alles goed. Ik bedank deze dag ook mijn redactieteam voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 14 november 2013. En ook Rob Licaar en Theo Vriend bedankt. En Theo, rustig aan met al die borden. En kijk uit voor de sociale contacten op de P. En natuurlijk ook de luisteraars eh, op het werk en onderweg, rijdend of in de file. Ook vandaag allemaal weer bedankt voor het luisteren. Eh, na de piepjes kun je naar Gijs Hoogland luisteren.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 Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. moeten de mensen wel denken.